Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Hulporganisaties roepen landen op om nog zeker 180.000 Syrische vluchtelingen op te vangen. Dat komt neer op 5% van het aantal Syriërs... dat volgens de Verenigde Naties eind volgend jaar op de vlucht zal zijn. De oproep is vooral bedoeld voor landen die nog geen Syriërs hebben opgenomen... zoals de Golfstaten en landen in Zuid-Amerika... Na bijna vier jaar van geweld in Syrië zijn er ruim 3 miljoen geregistreerde vluchtelingen. De meeste zitten in buurlanden Libanon en Turkije. Het eerste konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Gisteravond laat reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze worden begeleid door de Duitse politie en gaan naar vliegbasis Gilserijen... waar zal worden geprobeerd het vliegtuig deels te reconstrueren. Wanneer het konvooi aankomt is niet bekend. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich anderhalf jaar lang inspannen om vernieuwende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt vandaag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. VVD'er Kroes was eerder eurocommissaris voor mededinging en ICT en telecom. In Marokko is de minister van Staat omgekomen bij een treinongeluk. Minister Baha werd geschept op het spoor tussen Rabat en Casablanca. De politie onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. De minister had veel invloed en werd gezien als de rechterhand van de premier van Marokko. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland. Het toernooi is gewonnen door gastland Argentinië. Dat won met 3-1 van Australië. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Ook vanmiddag wordt het nat. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog en wordt het redelijk zonnig.